Dat melden Libanese bronnen. Israëlische en Libanese militairen openen het vuur waarbij aan de Libanese kant drie militairen en een journalist zouden zijn omgekomen. Libanon zegt dat ook een Israëlische officier dodelijk is getroffen. Israël houdt het op twee gewonde Israëliërs. Het is nog onduidelijk waardoor het vuurgevecht ontstond. Libanon zegt dat een Israëlische tank de grens overstak. Volgens Israël werden technici van het leger beschoten toen ze bij de grens aan het werk waren en hebben Israëlische troepen het vuur beantwoord. Het is de eerste confrontatie sinds de oorlog tussen Israël en Hezbollah in Libanon vier jaar geleden. ING in België beperkt vanaf volgende week de opnamelimiet voor 60-plussers. Ze kunnen dan niet meer wekelijks 25, ze kunnen dan niet meer wekelijks 2500 euro, maar maximaal 1000 euro pinnen. ING België zegt met de maatregel zijn oudere klanten te willen beschermen tegen fraude. Rekeninghouders zouden wel hun limiet kunnen verhogen, maar dat moeten ze dan wel eerst aanvragen. De maatregel gaat volgende week woensdag in. ING in Nederland heeft geen plannen om het Belgische voorbeeld te volgen. De voormalige chef van de politie in Zuid-Afrika is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar voor corruptie. De man, Jackie Salebi, liet zich betalen door een drugshandelaar die daarmee vrij uitging ging om een bedrag van 120.000 euro. De advocaat van Selebi had gevraagd om een voorwaardelijke straf... omdat zijn cliënt door de media-aandacht al genoeg zou zijn gestraft. De rechter wilde daar niets van weten. Hij noemde Selebi een schande voor Zuid-Afrika en voor de politie. Selebi zat na de val van het apartheidsregime korte tijd voor het ANC in het parlement... en vanaf 2004 leidde hij vier jaar lang de internationale opsporingsdienst Interpol. Het weer, zonnige periode, maar ook stapelwolken en hier en daar een bui. Temperatuur 20 graden op de Wadden, 24 graden in het zuidoosten. Morgenochtend op veel plaatsen regen, het wordt dan 20 graden.